Levi van Eck met het NOS-journaal. Burgemeester Prevot van Valkenburg aan de Geul vindt dat er voorzichtig moet worden omgegaan... bij het uitgeven van waarschuwingen voor hoogwater. Anders ontstaat er onnodig paniek. Zondag liep het waterpeil in de Geul snel op na veel regen... maar het water begon in de nacht weer te dalen. Toch werd er wel gewaarschuwd voor overstromingen en mogelijke evacuatie. En dat was onnodig, vindt Prevot. Bij een evaluatie van de watersnood van afgelopen zomer in Limburg... concludeerde het waterschap onlangs dat de communicatie naar de burger beter moet. Het wangedrag van Mark Overmars was al langer bekend bij Ajax. Dat schrijft NRC. De krant sprak met elf vrouwelijke medewerkers en oud-medewerkers. Zij vertellen dat er een haantjescultuur heerst... en dat vrouwen grensoverschrijdend gedrag niet bespreekbaar kunnen maken... Overmars legde afgelopen weekend zijn functie neer als directeur voetbalzaken... vanwege seksueel overschrijdend gedrag. Het kabinet kondigt volgende week waarschijnlijk verdere versoepelingen aan. Dat zeggen Haagse bronnen tegen Nieuwsuur. Niet alles mag open, maar er wordt wel gedacht aan volle voetbalstadions en theaters... en opening van het nachtleven. Het aantal coronabesmettingen stijgt de komende tijd misschien nog wel wat, maar niet dramatisch... En ook is de vaccinatiegraad onder ouderen hoog... en besmette jongeren hebben weinig klachten. Het coronatoegangsbewijs blijft volgens de bronnen voorlopig nog wel bestaan... ook al is daar steeds meer verzet tegen. Bij een controle op de A16 heeft de politie in een auto 26 wedstrijdduiven gevonden. Die bleken het zijn gestolen in België. De drie mensen die in de auto zaten zijn opgepakt. De duiven gaan weer terug naar de eigenaar. Bijzondere wedstrijdduiven kunnen veel geld opleveren. Het weer, het is bewolkt en verspreid over het land valt er wat motregen.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 seen a someone eat. There's nobody left but the two of higher, we run fast towards the light. You said, you said that you get your people laughing just like a happy life. All those years we spent, alone, there must be life after tragedy. that we made it. Oh, oh, oh, oh. oh. nothing there was broken or wasted. Oh, oh, oh, we were all caught in the crossfire, and everyone was stood in the way. They're just waiting for a change. They're just waiting for.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 Geen, geen 50 cent, maar zo vangt me many men. Real, real bad girl, yes, show showt confidence. Maar ik laat geen sporen achter, no evidence. Geen 50 cent, maar zo vangt me many men. Geen, geen 50 cent, want ze fuck met boos.